Dit is een de Jong met het NOS-journaal. Ook vannacht zijn in de Ivoriaanse havenstad Abidjan zware gevechten gemeld tussen aanhangers van zittend president Bakbo en de gekozen president Ouattara. Bij de ambtswoning van Bakbo en bij het gebouw van de staatstelevisie zijn geweerschoten gehoord. De staatstelevisie zou nu in handen zijn van aanhangers van Ouattara. Gisteravond laat ging het beeld op zwart. Bakbo is al weken niet meer in het openbaar verschenen. Hij is de laatste dagen steeds verder in het nauw gedreven. Volgens het hoofd van de VN-missie in Ivoorkust zijn zo'n 50.000 militairen en politieagenten niet langer trouw aan het regime. Bakbo zou zich hebben verschanst in het presidentieel paleis in Abidjan. Dat wordt bewaakt door zwaar bewapende elite-eenheden. GroenLinks geeft geen steun aan de Nederlandse deelname aan de NAVO-acties in Libië. De fractie stemde gisteravond tegen een bijdrage aan de handhaving van het vliegverbod en trok ook de steun in die ze vorige week gaf aan Nederlandse deelname aan handhaving van het wapenembargo tegen Libië. Zoals verwacht is een ruime Kamermeerderheid het wel met de missie eens. Volgens GroenLinks is er veel onduidelijkheid over wat er precies onder de operatie valt. Bijvoorbeeld of het leveren van wapens aan opstandelingen mag. Minister Roosentaal herhaalde dat de VN-resolutie daar geen ruimte voor biedt. Een rechtbank in Argentinië heeft een generaal die diende onder de junta tot levenslang veroordeeld. De ex-generaal Eduardo Cabanillas leidde in de jaren 70 een beruchte gevangenis van het militaire regime. De meeste gevangenen in het complex in Buenos Aires waren dissidenten die uit buurland Uruguay waren ontvoerd werden er gemarteld en uiteindelijk vaak vermoord. Dat gebeurde in het kader van operatie Condor, een samenwerking van de dictaturen in Latijns-Amerika in de jaren 70 om tegenstanders op elkaars grondgebied te elimineren. Ex-generaal Cabanillas werd onder meer schuldig bevonden aan vijf moorden. Drie andere verdachten kregen straffen tot 25 jaar.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 chance fool. is het het mooie medium. En vroeger door iedereen van die rode palladiums. Leren medaillons, roffen door dat. Hoge Adidas of die gevochten van dat. Veel minder herkend, was hip op de shit. GPE was militant en R&B swing beat.